Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet meebetalen aan het schoner maken van Tata Steel, vindt de Tweede Kamer. De staalfabriek in IJmuiden ligt al een tijd onder vuur. Het is het meest vervuilende bedrijf van Nederland. En mensen in de omgeving worden vaker ziek door alle fijnstof in de lucht. De Tweede Kamer wil dus de portemonnee trekken. Al zijn er ook wel zorgen, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Geld geven aan de bedrijven, aan de industrie. Gaat dat dan niet naar de aandeelhouders in India? Wat eerder ook wel gebeurde bij eh, vergroeningsplannen voor Tata Steel. Maar wat je ook wel hoort is dat, er bij, dat dit misschien ook wel bij andere vervuilende bedrijven eh, kan gaan gebeuren. Dat de overheid mee gaat denken over hoe vergroen je nu zo'n bedrijf. Gisteren beloofde Tata Steel dat ze gaan stoppen met het gebruik van steenkool, waar de meeste uitstoot vandaan komt. In Frankrijk zijn 3000 zorgmedewerkers geschorst. Daar is een coronawet aangenomen waarin staat dat zorgpersoneel gevaccineerd moet zijn om te blijven werken. Gisteren verliep de deadline. Het overgrote deel heeft wel een prik genomen. Er werken 2,7 miljoen mensen in de zorg in Frankrijk. In de coronatijd zijn auto's harder gaan rijden doordat de wegen leger waren. De Telegraaf meldt dat het aantal verkeersdoden daardoor niet is gedaald. Al zijn er ook veel doden gevallen door ongelukken met e-bikes. Duizenden bedrijven hebben een vrijheidssticker besteld om aan te geven dat ze tegen de coronapas zijn. Horecazaken, tandartsen en zorginstellingen hebben inmiddels zo'n groene sticker aangevraagd, zegt de drukker die ze maakt. Omdat ik eigenlijk vind dat iemand niet ehm, buitengesloten mag worden met een keuze die hij voor zijn eigen lichaam heeft gemaakt. Ik denk dat juist ook door de persconferentie dat mensen zoiets hebben van ja, maar dit kan nu niet meer. Op de groene sticker staat dat het een vrijheidszone is en dat je in die zone welkom bent met en zonder vaccinatie. Mag trouwens niet. Horecazaken kunnen een boete krijgen als ze je binnenlaten zonder QR-code. Het weer. Vanmiddag breekt op meerdere plekken de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen valt vooral in het noorden een bui en worden 20 of 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat rustiger op de weg. In de regio nog steeds vertraging op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam.